Sit van der Linde met het NOS-journaal. Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken ziet mogelijkheden voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dat bleek bij een Kamerdebat over het demonstratierecht. Eerder liet het kabinet al weten dat het zo'n verbod wilde onderzoeken op verzoek van de Tweede Kamer. Uitermark noemt het een juridisch denkbare route om te verplichten dat demonstranten in het openbaar protesteren met open gezicht. Ze vindt dat dan wel moet worden afgebakend in welke gevallen actievoerders daarvan kunnen afwijken. De Nederlandse en Britse marine escorteren een Russisch schip in de Noordzee. Ook de Nederlandse kustwacht is daarbij betrokken. Het Russische schip ligt in de zogenoemde exclusieve economische zone. Die is onderdeel van de internationale wateren. Eerder heeft het gevaren in Nederlandse wateren. Volgens een Britse minister wordt het Russische schip gebruikt om inlichtingen te verzamelen... en zicht te krijgen op kritieke infrastructuur, zoals kabels. De politie heeft vanochtend een voortvluchtige man uit Polen opgepakt. De Duitse en Poolse justitie zochten hem al jaren voor drugs- en geweldsincidenten. Zo was hij betrokken bij een gewelddadige beroving in 2021 in Krakau... waarbij het slachtoffer om het leven kwam. Na de overval verdween hij. Nu is de man aangehouden in Etteleur. Binnenkort wordt besloten of de pol wordt overgeleverd aan Polen of Duitsland. In de stad Cosenza in Zuid-Italië is een koppel gearresteerd vanwege het ontvoeren van een pasgeboren meisje uit een kraamkliniek. De vrouw verkleedde zich als verpleegkundige en nam de baby mee onder het mom van een controle bij de kinderarts. De politie vond de vrouw en man een paar uur later in de stad met behulp van camerabeelden. Het ontvoerde meisje bleek ongedeerd te zijn. Het weer, er trekken buien over het land. Vooral in het zuidoosten valt er veel regen. Vannacht is het een graad of 2. Morgenochtend hier en daar zon, smiddags meer bewolking... en dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.